Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen jaarwisseling raakten er twee keer zoveel mensen gewond door vuurwerk als vorig jaar. Volgens Veiligheid NL, die gegevens van hulpdiensten verzamelt vielen er tijdens Oud en Nieuw, ondanks dat er een vuurwerkverbod was, 773 vuurwerkslachtoffers. En daar zitten ook een hoop jonge kinderen tussen. Wat wij heel erg eh, opvallend vinden is eh, het aantal slachtoffers eh, onder de 12 jaar. Dus dat zijn, vorig jaar waren dat er 120, dit jaar 190. en dat zijn eigenlijk kinderen die geen vuurwerk af mogen steken. hè, want tot 12 jaar mag je geen vuurwerk afsteken. maar van die 190 slachtoffers heeft de helft het wel zelf gedaan. Komt waarschijnlijk onder meer door een TikTok-challenge... waarin jongeren werden uitgedaagd om op vuurwerk te gaan staan... zodat het een hardere knal geeft. Dat er meer slachtoffers zijn dit jaar zou kunnen komen... doordat je in België wel vuurwerk kon halen. En mensen zijn de coronamaatregelen wel een beetje zat, denkt Veiligheid NL. Nog nooit raakten er op één dag zoveel Nederlanders besmet met corona als vandaag. Het waren er de afgelopen dag 24.500. De stijging werd al verwacht vanwege de Omicron-variant. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatesten ook in één week tijd met 41 procent. Politiebonden dienen een klacht in tegen een VN-rapporteur. Die had een filmpje getwitterd van ME'ers bij een coronademonstratie die iemand tegen de grond sloegen. De rapporteur vergeleek het met de dood van George Floyd. Dat vinden de politiebonden onzin en daarom dus nu een officiële klacht. En als je in ademnood bent, dan bel je de ambulance. En voor vissen kan dat sinds kort ook. In Groningen en Drenthe rijdt een visambulance rond. Die kan extra zuurstof in vijvers of sloten pompen. Het gebeurt vaak na hevige hoosbuien of eh, slecht onderhoud van wateren. En vooral in de zomer, dat wij mee kunnen helpen. Het is niet zo dat wij het eerste aanspreekpunt gaan worden daarvoor, maar wij zijn gewoon puur ondersteunend. Want eigenlijk moeten de waterschappen voor de waterkwaliteit zorgen. Deze visambulance is gemaakt door sportvissers die ook een steentje bij willen dragen. Het weer, soms zon, maar ook veel wolken en buien met kans op hagel en onweer. En op sommige plekken kletsnatte sneeuw. Tussen de buien door wordt het 6 graden, morgen een stuk droger en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N207 vanuit Alva aan de Rijn naar Hillegom. Daar tussen Rijnzaterswoude en de aansluiting met de A4 2 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling... waren er twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers als een jaar geleden. Het waren er 773 tegen 383 de vorige keer. Het RIVM meldt het hoogste aantal nieuwe positieve coronabesmettingen op één dag. Het zijn er 24.500, bijna 6.000 meer dan gisteren. En de politie heeft een man van 52 uit Duizel in Brabant opgepakt... omdat hij premier Rutte in oktober herhaaldelijk met de dood bedreigde. Dat deed hij op sociale media. En het weer nog.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 wat biertjes in mijn alle euro's van de maand trek ik vanavond van de bank Ja, de boxen staan op 100 en op 0 staat het verstand Deze party die gaat door totdat politie hier belandt Alvast sorry voor de buren Mijn nieuwe boxen die staan aan Alvast sorry voor de buren you're blue. But tell me, darling. Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. I won't mean a thing if you're not here with me, I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue of red or green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me.